Minister Van der Hoeven houdt er rekening mee dat het vanaf 2012 om een paar tientjes per jaar zal gaan. Maar vanaf 2016 kunnen gezinnen en bedrijven tussen de 150 en 300 euro per jaar duurder uit zijn. Het geld moet worden gebruikt voor investeringen in duurzame energie. Justitie verdenkt de twee jongste verdachten in Urk niet langer van betrokkenheid bij de dood van Dirk Post. Uit onderzoek is gebleken dat ze er niet direct bij betrokken waren, wel worden ze nog verdacht van nalatigheid. Justitie zoekt uit of de jongens van 12 en 13 de moord hadden kunnen voorkomen. De 15-jarige hoofdverdachte zit nog vast. Woningcorporaties hebben vorig jaar veel geld verloren. Uit onderzoek van de NOS onder 85% van alle corporaties blijkt dat er 166 verlies leiden. Ze moesten samen bijna 2 miljard euro afschrijven. Door de oplopende verliezen zullen investeringen in buurten en wijken stilvallen. Ook denken de corporaties dat ze niet langer geld hebben om te investeren in bijvoorbeeld infrastructuur en publieke gebouwen. Nederlanders willen het warenhuis HEMA niet missen. In de top 100 onmisbare merken staan Kruidvat en Blokker op de plaatsen 2 en 3. De lijst werd opgesteld door een kennisinstituut. Winkelmerken zijn bij vooral vrouwen populair. Bij mannen geldt het NOS-journaal als meest onmisbaar. Het eerste buitenlandse merk dat Nederlanders niet kunnen missen is internetbedrijf Google. Een brand heeft in Amsterdam-Noord een loods in de ast gelegd... waar particuliere opslagplaatsen kunnen huren. De spullen van zeker 900 mensen zijn verbrand. Het vuur sloeg over naar een bedrijvenpand... met onder meer een sportschool en verschillende kantoren. Niemand raakte gewond. Het nablussen gaat nog de hele nacht duren. Het weer vanavond en vannacht nog kans op een buit.